China het vrijgeven van bevroren tegoeden tegenhoudt. De meeste landen van de VN willen miljarden beschikbaar stellen aan de Libische overgangsraad, maar China zou dat tegenwerken. De VN-veiligheidsraad blokkeerde dit jaar de buitenlandse tegoeden van het regime Gaddafi. Om ze vrij te maken is een nieuwe VN-resolutie nodig die China met een veto tegen kan houden. China is de enige grote mogendheid die de nieuwe machthebbers in Libië nog niet heeft erkend. Het land eiste vandaag dat het bewind de belangen van Chinese bedrijven waarborgt. Peking is bang dat westerse landen worden bevoordeeld vanwege hun steun aan de opstandelingen. Chileense hulpdiensten hebben drie lichamen gevonden van passagiers die in een neergestort legervliegtuig zaten. Het zijn twee vrouwen en een man. Het toestel met 21 mensen aan boord verdween gisteren van de radar nadat twee landingen op een eiland in de Juan Fernandez archipel waren mislukt. Het was op dat moment slecht weer. De Chileense autoriteiten vrezen dat iedereen om het leven is gekomen. Bij Barendrecht wordt in de Oude Maas gezocht naar een drenkeling, een man uit Hoogvliet, die bij het zwemmen niet meer bovenkwam. Vanwege de Wereldhavendagen was een helikopter in de buurt die meteen kon worden ingezet bij een zoekactie. Verder zijn boten ingezet. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de man is verdronken. Het Vaticaan ontkent het Ierse onderzoek naar kindermisbruik in de katholieke kerk te hebben tegengewerkt, zoals het Ierse parlement in een motie beweert. Volgens de motie vroeg het Vaticaan bisschoppen om vermoedens van kindermisbruik niet te melden bij de politie. Het Vaticaan ontkent dat, maar geeft toe dat er ernstige fouten zijn gemaakt bij de aanpak van het kindermisbruik tussen 1996 en 2009. Het weer... Vannacht kans op een regen- of onweersbui. Morgen houden de buien aan, soms met windstoten en onweer en kan lokaal veel regen vallen. Verder schijnt ook af en toe de zon en dan kan de temperatuur vooral in het oosten nog oplopen tot boven de 25 graden.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 Eén ding weten we zeker. Het is niet dezelfde als uh, vorige week, want deze week geen enkele blijven in de lijst. Dus we hebben wel een nieuwe nummer 1. Dat is alles in de 21e jaargang, aflevering 35. Vandaag alweer 2 september 2011. 17 stijgers zitten er verder in de lijst. Geen enkele zitten blijven dus. 20 dalers. En drie nieuwe binnenkomers. Ook drie platen eruit. Simple Plan, Natasha Berryfield Jetlag. Dwar Lamour van Bob Klaar Rafael Carla na 16 weken. En Lady Gaga, die Age of Glory, een beetje korter na 15 weken verdwenen. Een goede week is het voor eh, Shakira Pitbull met Rabiosa. Voor Snow Patrol Call It Out in the Dark. En voor de plaat die er straks aankomt van de Jim Clash Heroes en Adam Levine Stereo Hearts. Alle drie gaan ze namelijk 10 plaatsen omhoog en zijn daarmee de snelste stijgers. Slechte week voor de Black Eyed Peas. Don't Stop the Party zakt namelijk 12 plaatsen. Pitbull samen met onze eigen Everjack Give Me Everything Tonight met 18 weken het langst genoteerd. Hij komt er straks ook aan. 2 september in de geschiedenisboeken 1645.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 In de vijfde week gaan ze omhoog van 25 naar 15. En waar doen ze dat? Nou, dat doen ze in de Euro Right Now. De hitlijst van heel Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komt hij voorbij hier op CFM Zandvoort. dan weet je weer welke hits er op dit moment spelen in Europa. Een plaat die er ook bij hoort is van Ina en Florida Club Rocker. Die hoorde je aan het begin van dit uur. De plaat ging in de vijfde week omhoog van 24 naar 16. De andere naar nou, de nummer 14. Acht plaatsen winst in de zevende week. Jesse J. Nobody's Perfect. When I'm nervous, I have this thing that I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there I lose my senses And in the heat of the moment My mouth starts growing The words start flowing oh, But I never meant to hurt you I know it's time that I learned to Treat the people I love Like I wanna be loved Never would have crossed that line I should have kept it between us But no, I went and told the whole world how I'm feeling Ooh, I, so I sit and I realize With these tears falling from my eyes I gotta change if I wanna keep you forever I promise that I'm gonna try But I never meant to hurt ya.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 De hele band Snow Patrol hoorde je met de single Call It Out in the Dark. En nu zijn dus ook een van die drie snelle stijgers. Hè? Van 23 omhoog naar nummer 13. Dat alles in de vijfde week alweer. En De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan, dat is de langsgenoteerde van allemaal. Pitbull, Nero, Everjack en Mayor. Give me everything tonight. Ze zakken wel van 7 naar 12, maar staan al 18 weken lang genoteerd in de lijst. Gewoon de helft van eh, dit jaar, deze jaren tot nu toe staan ze dus al eh, in de lijst. Alsof dat niet genoeg goed nieuws is voor Everjack. De vriendin van Everjack, die is zwanger. De Nederlandse DJ en zijn vriendin Amanda verwachten een eerste kind in maart. We zijn dolgelukkig al dus eh, Amanda tegenover RTL Boulevard. De 23-jarige Nick van der Wal, zoals eh, Everjack eigenlijk heet, die gooit internationaal op dit moment hoge ogen. En een grote nummer 1 hit met rapper Pitbull dus en Nio die er straks aankomt. En nam ook al een nummer op met Shakira, wat langzaamaan een hit aan het worden is. En eerder dit jaar won hij ook al een eh, Grammy voor zijn remix van Madonna's nummer Revolver. Amanda Balk, zoals eh, de vriendin van Everjack eh, heet, weer bekend door haar deelname aan De Gouden Kooi. En tijdens opname van deze reality show beleefde zij wat romantische nachten met een Brian Kubat. In maart dus een gelukkige dag ergens voor Everjack. Hij mocht dan eh, een lekkere korte nachten gaan maken. Aan de andere kant kan hij wel genieten.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 lang staat zij nu in de lijst. En ze gaat omhoog van 19 naar een nummer 11. En daarvoor de dus Speedball Neo Everjack Nee, eh, Give Me Everything Tonight alweer 18 weken lang terug te vinden in de lijst der lijsten. ZFM, Westkust, weerbericht. En vanavond en de komende nacht dan hebben we een eh, afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Kans op mist en er waait niet meer dan een zwakke zuid- tot zuidwestelijke wind. Temperatuur vanavond een graad of 14. Morgen schijnt de zon flink en blijft het overdag droog. De temperatuur stijgt namelijk op veel plaatsen in de regio dan naar 25 graden. Windwijd uit zuid tot zuidoost nog steeds zwak. En zaterdagavond, zondagnacht, dan neemt de bewolking toe. En kan het zelfs tot buien en onweer gaan komen. De zuidoostelijke wind die waait zwak tot matig. de temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. Zondag af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En uit de wolkenvelden kunnen weer buien vallen. En die buien kunnen zelfs weer gepaard gaan met onweer. Wind waait uit zuidwesten, overwegend matig van kracht. Temperatuur stijgt zondag naar 21 graden. Zaterdag dus eh, wel een mooie dag om naar het strand te gaan, mocht je die kant op gaan.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 Van 12 naar 10 de Crystal Fighters en Plage. Er is trouwens een hele leuke koffer eh, van deze plaat. Gemaakt door eh, Van Dikhout live bij eh, Giel Belen op 3FM toen. Je kan hem opzoeken, hij staat vast wel ergens op YouTube. Van Dikhout zullen we naar het strand gaan vandaag. Nummer 10 is in handen van de Crystal Fighters en afslaan we even over. We gaan meteen verder met nummer 7. Vijf plaatsen verlies afkomstig van nummer 2. Zakt nog wel.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 Dat doet hem toch niet veel goed. We gaan beginnen met de top 5. Ook daar beginnen we gewoon met een zakker. En wel zakken van 3 naar een nummer 5. 13 weken in de lijst mannen hebben al genoeg grote hits gemaakt. En deze die hoort er ook wel bij hoor. Coldplay. Every teardrop is a waterfall. Je hoort hem hier op CFM Zandvoort. De nummer 5 van Europa. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the street. Let me get Shakira en Pitbull Rabiosa. En de achterwijk doen ze het goed. Van 14 omhoog naar nummer 4. Zij waren inderdaad de laatste van de drie snelste stijgers met 10 plaatsen winst dus in één week. Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. In de 13e week gaan zij ook naar beneden. Van drie zakjes namelijk naar eh, nummer 5. Ik wou zeggen ook omhoog, maar dat wou ik zeggen voor de Red Hot Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance Magi. In de zevende week gaan zij 8 eh, plaatsen omhoog. Wel van 11 in één keer namelijk eh, naar nummer 3. Nog twee platen staan straks voor je klaar. Maar eerst de nummer 3. De Red Hot Chili Peppers. Junkie deep on the all in one. She came back wearing a smile. Look like someone broke me that wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just turn around and we go. track dus in handen van de Red Hot Chili Peppers, die Adventures of Rain Dance Mega. Voor Shakira, Pitbull, Rabiosa op nummer 4. En we kijken gewoon even een beetje achterom naar wat we dan allemaal nog meer hebben aan... Eh, plaatsen in de top 10. Daar vinden we op nummer 6 eh, Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You. Zakkend van 5 naar 6. Zakkend van 2 naar 7. nog wel de Loca People. En ook 10 weken in de lijst, net als de voorgaande twee. David Guetta, Tyre Cruz en Luda Christa, Little Bad Girl. Zakkend van 6 naar 8. Van 8 naar 9 in de 14e week Mahambi, Nicole Searching en de Coconut Tree. op nummer 10 vinden we dan de Crystal Fighters en de Plage. In de 7e week gaan ze omhoog en wel van 12 naar nummer 10. Want twee platen heb ik eh, voor je klaarstaan. De nummer 1 en de nummer 2 natuurlijk. De nummer 2 was trouwens vorige week nog de nummer 1. Maar deze week moeten ze weer eh, een plek toegeven aan een andere band. De nummer 2 in ieder geval in handen van Maroon 5 en Christina Aguilera. De helft de week zakken dus van 1 naar 2.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 De man die was gekleed in een pak stapte voor het begin van het concert op het podium.